Er is nog steeds een tekort, maar er werden wel minder mensen gezocht. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs is het aantal openstaande vacatures wel gestegen. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden... en bijvoorbeeld in een slagroomspuit. De politie is blij met het verbod omdat ze nu een extra handvat hebben om te handhaven... en omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen... waarin Rusland aansprakelijk wordt gesteld voor de invasie van Oekraïne... en wordt verplicht tot herstelbetalingen aan Kiev. Lidstaten worden opgeroepen om samen met Oekraïne een register te openen... waarin alle claims en meldingen van schade en verliezen worden verzameld. De resolutie is niet bindend en werd aangenomen met 94 stemmen voor. 14 landen, waaronder Rusland, stemden tegen en er waren 73 onthoudingen. Niet eerder sinds de Russische inval kreeg een VN-resolutie over Oekraïne zo weinig steun. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een miljoenenschikking getroffen met tientallen Amerikaanse staten voor het gebruiken van locatiegegevens van gebruikers. Het gaat in totaal om bijna 400 miljoen dollar. De 40 staten hadden onderzocht hoe het techbedrijf de locatie van deze mensen tegen hun wens in bijhield. Volgens persbureau AP werden zo'n 2 miljard consumenten benadeeld... die gebruik maakten van Android-toestellen... waarvan de software is ontwikkeld door Google. Ook honderden miljoenen iPhone-gebruikers van Google Maps waren de dupe. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden valt af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden, maar loopt later in de nacht weer op.